Het is niet voor het eerst dat een politicus op werkbezoek wordt vermoord. In 2016 gebeurde dat ook. En ook toen was het land in shock, zegt correspondent Fleur Launsbach. Het bracht ook hè, de discussie op van hoe veilig zijn politici in dit land. En die discussie zullen we nu in de aankomende dagen hier zeker weer eh, gaan horen. De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde. Over een motief is nog niets bekend. Het lichaam van een Duitse vrouw die sinds de overstromingen van afgelopen zomer werd vermist... is een paar weken geleden aangespoeld in Rotterdam. Het lichaam is waarschijnlijk via de rivier de Aar in de Rijn beland... en zo ruim 300 kilometer meegevoerd. Bij de overstromingen in Duitsland vielen meer dan 180 doden. Er worden nog altijd mensen vermist. En nu de herfstvakantie is aangebroken zoeken mensen naar een beetje vertier. Deze dames vermaken zich prima op de camping. We, hebben net koffie gedronken We hebben koffie eh, lekker appeltaart met slagroom. Lekker hier eh, op de camping. Vandaag meer dan 100 aankomsten, waarvan eh, ruim 30 kamperers. Mensen nog die zonder reservering binnenkomen. Dus het is eigenlijk gewoon een hele lekkere herfstvakantie. Maar niet iedereen kiest ervoor om deze vrije week in Nederland door te brengen. Als je echt zonnig weer wil, dan moet je het wat verder van huis zoeken. En dat doen mensen maar wat graag, merkten ze op Schiphol vandaag. We gaan naar Dubai. Lekker op het strand liggen. Ja, zeker. Even genieten toch, vakantie met de kids, dus dat eh, is wel gezellig. Ja, we vliegen weer eh, voor het eerst eh, sinds de corona voorbij is. Wel voorbij. Is, het hier anders of is het nog hetzelfde? ik, kom, ik, kom, net binnen. Volgens mij is het allemaal nog wat hetzelfde. Ik vind het aardig druk eigenlijk wel. Mensen in het zuiden moeten trouwens nog een weekje geduld hebben.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 Yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better down your pump on me, I'll let my chat. Yo. And if you tell me, I would, I'll let my chat. Treat me good, treat me good. I'll let my give it up, give it up. I'll give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. I'll let my give you treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I should.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 Voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen another day geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. En kijk het leven aan en zeg, zeg eens waar jij wilt gaan bouwen. En als er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen en we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart niet zomaar weg en wees niet te slecht Dat waar jij op bent gaan bouwen. Dus geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te slecht van vertrouwen.